Correspondent Nasra Habiballah, wat weten we tot nu toe? Nou, een verslaggever van Al Jazeera die daar ter plaatse is, die zegt dat het echt voor iedereen in en om dat complex geldt. Dus dat betekent dus ook voor eh, het zorgpersoneel en de patiënten die nog in dat ziekenhuis liggen. Maar in hoeverre al die patiënten in staat zijn om dat te doen... of dat daar nog iets voor geregeld kan worden... dat is op dit moment eh, onduidelijk. Want vanuit het Israëlische leger zelf is er over deze evacuatie... officieel nog niks naar buiten gebracht. We weten wel dat het leger de afgelopen dagen... al mensen in de omgeving van het ziekenhuis heeft opgeroepen... om het gebied zo snel mogelijk te verlaten. De ME krijgt nieuwe pakken. Vanmorgen kregen mensen van de mobiele eenheid van de politie hun nieuwe uniform te zien. was nodig dat er iets nieuws kwam, zegt deze politiechef. Als werkgever moeten we altijd zorgen dat onze mensen veilig en goed beschermd hun werk kunnen doen. En zeker als ME'er, waar het werk in de afgelopen jaren niet makkelijker is geworden. Wij hadden een aantal dingen als bescherming tegen cocktails, Hoe om te gaan met warmte. Dus het uniform, het vorige uniform was behoorlijk warm. En het was ook een eh, moment om inderdaad eh, een, een, nieuw uniform ook te introduceren... en daar de verbetering ook bij aan te brengen. Ja, daar zijn de agenten waarschijnlijk blij mee. Het nieuwe uniform is al uitgebreid getest en aangepast met feedback van een groepje ME'ers. Meer dan de helft van alle VMBO'ers en studenten op het mbo vindt dat ze niet genoeg waardering krijgen. En NOS Stories collega David sprak met hen en vertelt waar het hem in zit. Kijk, onze samenleving is erop gericht eh, dat je het hoogst haalbare zou moeten doen als student. En het mbo wordt dan niet gezien als het hoogst haalbare. Er wordt ook nog steeds gesproken over hoog en laag opgeleid. Eh, de woorden die we gebruiken en daarnaast, daarnaast ook dingen zoals uh, eh, buitenlandreizen. Nou, die zijn er vaak wel voor havo'ers en vwo'ers, maar niet voor scholieren die op het vmbo zitten. Demissionair onderwijsminister snapt de frustratie, zegt dat hij ermee aan de de slag gaat. Vertelt hij ook in een nieuwe video van mijn Stories collega. Die vindt op hun YouTube kanaal. Weer. Veel grijs, daarna af en toe wolken, af en toe zon.